Ze zou naar een appartement in Charleroi zijn gebracht waar ze drie dagen is vastgehouden en meerdere keren werd verkracht. Uiteindelijk konden studenten via haar telefoon haar broer waarschuwen en werd ze bevrijd door de politie. De twee verdachten zeggen dat de vrouw vrijwillig met hen meeging. Amsterdam en Rotterdam hebben de afgelopen vier jaar bij elkaar zo'n 33.000 mensen vanuit de bijstand aan werk geholpen. Rotterdam voerde afgelopen vier jaar een streng beleid, waarbij aanvragers van een bijstandsuitkering veel informatie moeten aanleveren en er strenge regels gelden voor een uitkering. Ook wordt er intensief gecontroleerd op bijstandsfraude. Volgens de gemeente is zo'n beleid niet streng, maar rechtvaardig. Amsterdam typeert zijn aanpak juist als vriendelijk. Bijstandsgerechtigden hoeven niet te werken als ze er niets mee verdienen... en ook is de verplichte tegenprestatie voor een uitkering niet ingevoerd. De advocaat van oudspiloot Julio Potsch wil ook ministers laten getuigen als het tot een rechtszaak komt over een schadevergoeding. In de uitzending van Jinek zei advocaat Knoops dat er op hoog politiek niveau fouten zijn gemaakt. De oud-Transavia-piloot werd eind vorig jaar vrijgesproken na acht jaar voorarrest in Argentinië. Er werd ervan verdacht dat hij meewerkte aan de dodenvluchten tijdens het regime van president Videla. Potsch kon in 2009 in Spanje worden opgepakt dankzij informatie van Nederland. Het weer, winterse buien, met name in het oosten kan het glad worden.